Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Blije gezichten bij onderwijsclubs na de boodschap van de minister. Die geeft scholen het dringende advies om een telefoonverbod in te voeren. Het idee is dat leerlingen zich dan beter kunnen concentreren en hogere cijfers halen. Deze leerlingen snappen zo'n verbod wel, ja, want anders leggen ze hem gewoon niet weg. Bij biologie echt wel heel vaak, bij Nederlands al heel vaak. Eh, voornamelijk de lessen waarbij de docenten niet echt eh, opletten of wat meer zeg maar, zelfstandig laten werken dat ja. Als docenten geen uh, eh, energie in de les... dan merk je ook dat leerlingen ook niet echt hun best gaan doen... en dan gaan ze op hun telefoon. De telefoon hoeft van de minister ook niet helemaal weg. Zo mogen leerlingen er wel op als ze een goede reden hebben. Bijvoorbeeld als ze hem gewoon tijdens de les nodig hebben. Een leraar uit Heerlen in Limburg krijgt een gevangenisstraf van drie maanden voor het aanranden van een scholier. Ook zat hij als huiswerkbegeleider aan meisjes. Het misbruik kwam naar buiten doordat verschillende slachtoffers met elkaar in contact kwamen en gezamenlijk aangifte deden. Op Wimbledon is de boel in het water gevallen. De wedstrijden van alle Nederlandse tennissers zijn verplaatst omdat het maar bleef regenen in Londen. Talon Griekspoor, Botik van de Zandschulp en Gijs Brouwer spelen nu pas morgen hun eerste wedstrijd. We blijven nog even bij het weer, want zet je schrap voor morgen, want dan vliegen de dakpannen misschien wel door de lucht. Het wordt hartstikke slecht weer en er kunnen windstoten van wel 100 km per uur komen, vertelt onze weerman Gerrit Hiemstra. Die trekken dus morgenochtend al over het westen van het land, breiden zich vervolgens ook uit richting het IJsselmeergebied. En eh, eh, dan in de middag, dat trekken ze verder naar het eh, noordoosten van het land. En dan verlaat dat lage drukgebied weer eh, ons land. Door de harde wind kunnen vliegtuigen morgenochtend niet landen op Schiphol. KLM heeft al dik 200 vluchten gecanceld. Op Rotterdam en Eindhoven Airport gaat alles wel gewoon door. Het weer vanavond ook al veel regen en vannacht begint het al met stormen, vooral aan de kust.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 Want die hoorde u met eh, I think it's going to rain today. Nou, ze heeft helemaal gelijk. Alleen today, nee, het wordt morgen. Maar dan gaat het ook flink tekeer. We hebben het zojuist in het nieuws kunnen horen.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 Ja, de meeste eh, eh, jonge mensen, maar, van ook van tijden her... die hebben vaak wel meer vriendjes of vriendinnetjes gehad. En ja, dat blijft toch altijd bij je hangen. Dat, daar, dat denk je wel eens af en, af en toe zo... In een verloren uurtje, dan denk je daaraan. En dan zing je misschien wel het liedje met ze mee. To all the girls of all the boys. Hè? Dat geldt dan voor de meisjes. To all the boys I loved before.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 If I could save time in the bottle. Als ik de tijd toch eens een flesje kon doen en kon bewaren... Nou ja, je moet eigenlijk gewoon doorgaan met je tijd. Hè? Je moet gewoon niet stil blijven staan. Althans, eh, dat vind ik hoor. Je moet gewoon eh, doorleven. En dat kan als je naar lekkere muziek luistert. En ik heb een hele hoop eh, mooie muziek voor u meegenomen vanavond. Waaronder ook natuurlijk weer mijn favoriet Justin Hayward. En vanavond gaat hij Blackbird voor ons zingen.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 jammer dat, eh, dat je er weinig meer van hoort. Want ik vind zo'n prachtige vrouw en eh, ook zo'n prachtige stem. Die combinatie is toch wel, eh, wat mij betreft, uniek. En sommige mensen hebben het allemaal. Hè? Die krijgen het op een ja, presenteerblaadje van ons lieve heer. Allemaal dat talent en, het uiterlijk en nou ja, alles wat niet meer zij. Maar goed, ik ben tevreden hoor met hoe ik eruit zie. Goodbye, this soms moet je gewoon weer eh, afscheid nemen van je partnertje, van je, van je vriendinnetje of je vriendje. En eh, dat kan zomaar gebeuren. Maar goed, die searches die nemen het nogal licht op, uh, zo te horen. Want ja, goodbye my love. Gewoon, nou, toch kijk dan, hè. Misschien komen we elkaar nog wel eens tegen. Ah, daar moet je ook af en toe maar van uitgaan, hè, dat het gebeurt. even een bruggetje naar dat je misschien ook wel in de armen van iemand zou willen liggen. Nou, wat kan je dan nog beter hebben dan de armen van Smokey? weer je 2. Nou Met de verkeerde cd gelaaien. Duif toch. En deze is ook lekker, dus laat me gewoon uitspelen. for tickets. Gotta see that show for sure. When we're ik heb u beloofd dat u nog even in de armen van iemand mag liggen. Wat dacht u van Smokey? open your heart to me. You get whatever. ever need had net eh, Piet Veerman aan de telefoon eh, uit Volendam. Ik zeg, Piet, als jij nou mocht kiezen in wiens armen jij mocht, eh, mocht liggen, wie zou je dan kiezen? Hij zegt, nou ja, als ik dat toch mag kiezen, dan maar de armen van Marie. The Arms of Mary. Lying in the Arms of Mary. u mag ervan vinden wat u ervan vinden vindt, maar ik vind het toch een van de beste zangers van Nederland. Ja, ik weet dat Piet uh, een long eh, kwijt is. Dat hij longkanker had. En eh, ja, wel met, met goed gevolg werd geopereerd, gelukkig. Maar ja, op één long kan je misschien minder krachtig zingen het zou de reden kunnen zijn dat we de laatste tijd niet veel meer van eh, Piet Veerman horen. Jammer hoor, vind ik. Ikzelf, ik kan Maggie nooit laten gaan. Honeybus. Honeybus. She flies like a bird in the sky. De, het instrument wat we hoorden, dat was niet een klarinet, dat was een hobo, luisteraars. Jij en ik en een hondje genaamd Boe. I remember to this day the bright red Georgia clay. How it stuck to the time. still Robo-luisteraars, jawel. Als je het hebt in je leven, koester het dan. Koester de liefde, cherish the love. Let's take a walk together near the ocean shore. hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given. For time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your call. could I make it? zuinig op de liefde. Cherish the Love. Cool in the Gang was dat, luisteraars. Prachtig nummer. En eh, ja, ik moet eerlijk eh, bekennen dat ik daar eh, vroeger best wel veel op geslepen heb. Hè. Slijpen, weet je wel, met een meisje zo lekker close op de dansvloer onder romantische verlichting. zo <laughs> ging dat vroeger tegenwoordig nog hoor, denk ik, hè? toch? En dit nummer zal ook nog wel heel vaak in dansgelegenheden gedraaid worden. Want het is natuurlijk een prachtig, een prachtig nummer. Cherish the Love van Cool en de Gang. Cool Gang. We kijken met enige ongerustheid naar Frankrijk. Als het om al die rellen gaat. Maar gelukkig hebben we een fantastische zangeres... die de Franse taal voor ons uh, bezingt. prachtige stemgeluid van Lara Fabian was dat. Eh, ziet u mem. Een Frans werkje om even alle Fransen op te beuren. Van alle narigheid die eh, op dat moment... Eh, op dit moment moet ik zeggen in het land plaatsvindt. Het is nog steeds onrustig overal. Wordt nog steeds geplunderd en gedaan. Ik, ik snap het allemaal niet. Ik, ik was wel een beetje bang van de week... dat het ook naar Nederland zou overslaan. Er zijn hier ook best wel wijken in sommige steden... Die, waar, waar het onrustig is en waar mensen armoede hebben... en ja, wat is allemaal die oorzaak? Ik kan me niet voorstellen dat alleen het jongetje was... wat door een politieman is doodgeschoten... dat dat al die rellen in heel Frankrijk heeft veroorzaakt. Trouwens, de oma van het jongetje heeft een oproep gedaan... Eh, in de Franse media, maar ook eh, hebben we dat op het Nederlandse nieuws kunnen zien... dat mensen moeten stoppen, want dat, dat het allemaal niet waard is... ondanks het vreselijke wat eh, met het ventje natuurlijk is gebeurd. Gaan wij even genieten van de Bee Gees, Too Much Heaven. gewoon hoog zingen, die Barry Gibb. Too Much Heaven, zo heet het nummer van de Bee Gees, luisteraars. Ja, ja. Eh, soms heb ik wel eens de neiging, als ik bepaalde dames zie... om tegen hun te zeggen van... meisje, ik kan mijn ogen niet van je afhouden. You're just too my eyes off you, you'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes. het eerste uur erin slingeren, luisteraars. Maar we blijven verenigd. We stay reunited. Ook voor het tweede uur van Tussen Heb Vloed. Ik ben na het nieuws bij u terug. Dus blijf luisteren. hey klok is onverbiddelijk. Het is bijna 11 uur. Het nieuws komt voorbij.